Temperaturen tussen 26 graden in het noorden en plaatselijk 30 in het zuidoosten oosten. Tegen de avond vanuit het zuiden onweer met kans op windstoten en hagel. Het blijft zonnig zomerweer met morgen temperaturen rond 24 graden. In het weekend tot een graad of 30.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 M I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies at be past three, a lion in the morning sun. of in an opera house, but I'm I know Ford.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 baila, baila, baila, baila, baila, baila. baila. cuando se inma de dolores, cuando se quema amores, cuando se la su vela, cuando se inma de dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema amores, cuando se la su vela, cuando se inma de dolores.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 De wagen stond op een parkeerterrein van een gebouw van het leger dat vlak bij het hotel in Damascus ligt. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. Iran helpt Syrië met het opzetten en trainen van een militie in de strijd tegen de oppositie. Dat zegt de Amerikaanse generaal Dempsey. De militie moet het leger helpen dat na anderhalf jaar tijd flink vermoeid begint te raken. De Iraanse steun is niet gewenst, zeggen de Amerikanen. Het is gevaarlijk, er vallen meer doden door en het houdt een regime in stand dat volgens hen uiteindelijk toch zal vallen. Nederland moet graanreserves opbouwen, vindt landbouworganisatie LTO Nederland. Voorzitter Maat pleit in trouw voor het opbouwen van een graanvoorraad voor een half jaar. De handel- en voedselbedrijven hebben nu een buffer voor zo'n tien weken. De graanprijs loopt steeds verder op door de slechte oogsten in de VS. Die worden veroorzaakt door aanhoudende hitte en droogte. LTO denkt dat graanreserves kunnen voorkomen dat graan te duur wordt voor veeboeren en bakkers in Nederland. In alle dorpen, steden en langs fiets- en wandelroutes komen tappunten voor gratis water. De waterbedrijven en gemeentes werken aan een landelijk dekkend netwerk van tappunten waar iedereen een flesje kan vullen, een soort moderne dorpspompen. De Vereniging van Waterbedrijven wil de komende jaren duizenden tappunten plaatsen. Omdat de tappunten hygiënisch en hufterproef moeten zijn, kosten ze wel zo'n 2500 euro per stuk. Het weer, schrijft